Een arrestatieteam pakte hem in Amsterdam op. De 49-jarige Soerel, met de bijnaam Koning van de Onderwereld, was al enkele jaren spoorloos en werd internationaal gezocht. Eind vorig jaar werd hij bij Verstek veroordeeld tot acht jaar cel. Dat was in een grote drukzaak, maar justitie denkt dat hij ook achter diverse liquidaties zit. In de sportwereld is geschokt gereageerd op de dood van judo-legende en sportbestuurder Anton Geesink... die gisteren op 76-jarige leeftijd overleed in Utrecht. Collega IOC-lid Prins Willem-Alexander noemt hem een onvergetelijk groot sportman. NOC-NSF-voorzitter Bolhuis vindt de dood van Geesink een groot verlies voor de sport. Geesink was de eerste niet-Japanner die wereldkampioen judo werd. Verder won hij 21 Europese titels en werd hij olympisch kampioen. Het nieuwe kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV kan kort na Prinsjesdag aantreden. Dat verwacht informateur Opstelten. Die zegt dat de onderhandelingen nog maximaal twee weken kunnen duren. Drie weken geleden zei hij nog dat de gesprekken waarschijnlijk rond deze tijd zouden zijn afgerond. Opstelten is optimistisch, maar zegt dat er geen garantie is op succes. Het Amerikaanse leger wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de verduistering van een lading computers in Irak. De computers met een waarde van zo'n anderhalf miljoen euro waren door de VS geschonken aan scholen in het zuiden van Irak. Maar een hoge ambtenaar in de havenstad Qasr heeft de apparatuur geveild voor nog geen 40.000 euro. Politieagenten hebben gisteravond in Maastricht schoten gelost op een auto met vluchtende verdachten. Dat gebeurde nadat de politie twee auto's had klemgereden die betrokken zouden zijn bij een drugsdeal. Een van de auto's reed op de agenten en hun auto's in en ging er vandoor. De politie loste daarop enkele schoten op de auto die verderop tegen een muur botste.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 You swore you'd never hit on fire.